is een dag dat alles mag. Ik doe vandaag alleen maar dingen die ik in mijn dromen zag. Wat een heerlijk gevoel, de hele wereld lijkt zo koel. Ik wil je eindeloos 3FM wenst allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Marion Koekoek met het NOS-journaal. De man die gisteravond in Milaan de Italiaanse premier Berlusconi aanviel... had psychische problemen. Volgens de politie is hij al tien jaar onder behandeling. De 42-jarige man gooide een miniatuur van de dom in Milaan... in het gezicht van Berlusconi. Die brak zijn neus en een paar tanden. Berlusconi heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Mogelijk moet hij daar nog een dag blijven. Bij twee van de drie afvalinzamelingsbedrijven wordt niet veilig gewerkt. De arbeidsinspectie zegt dat na controles bij 113 bedrijven. Belangrijkste probleem is dat veel vuilniswagens nog op diesel rijden, waardoor vuilnismannen schadelijke uitlaatgassen inademen als ze achterop de wagen staan. Vaak zijn ze ook niet beschermd tegen een aanrijding of een val. Verder wordt er op de inzamelingsdepots te weinig gedaan om brand of explosies door chemische afvalstoffen te voorkomen. In Chili heeft de conservatieve zaakman Piñera de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Omdat hij geen absolute meerderheid haalde, wordt er volgende maand een tweede ronde gehouden. Piñera neemt het dan op tegen de linkse oud-president Vrij, die gisteren tweede werd. Piñera is favoriet. Als hij wint wordt hij de eerste rechtse president na het vertrek van dictator Pinochet in 1990. Er komt een extraatje voor gezinnen met chronisch zieke kinderen die maar één kostwinner hebben. Minister Rauwvoet vindt dat mensen ervoor moeten kunnen kiezen om zelf voor hun zieke kind te zorgen. Het kabinetsbeleid om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen is niet op deze groep gericht, zegt hij. De gezinnen met chronisch zieke kinderen krijgen jaarlijks zo'n 1500 euro extra. NOC-NSF en de KNSB stellen een onderzoek in naar de beschuldiging dat oudschaatster Greta Smit een Poolse rijdster heeft proberen om te kopen. Dat zou zijn gebeurd op de Olympische Spelen in 2006. De Poolse schaatster Wojciecha zegt dat Smits trainer Ingrid Paul haar 50.000 euro bood voor een startplaats op de 5 kilometer. Smit ontkent. Dan nog het weer. Het is droog in het vries tot plaatselijk 5 graden.